4 uur. Renate Evers met het NOS Journaal. De fracties in de Tweede Kamer reageren verdeeld op de brief van het kabinet over de missie in Kunduz. Het kabinet schrijft dat de training van Afghaanse politiemensen in Kunduz niet eerder dan begin volgend jaar van start gaat. Aanvankelijk was het de bedoeling dat Nederlandse politietrainers al dit voorjaar aan de slag zouden gaan. D66-leider Pechtold is vooralsnog tevreden. De ChristenUnie reageert afwachtend. Het is volgens de partij onduidelijk of het verlengen van de training van zes na acht weken nu wel of niet doorgaat. In de brief schrijft het kabinet dat daarover nog geen overeenstemming is bereikt. Het verlengen van de training was een harde voorwaarde voor GroenLinks om in te stemmen met de Koendersmissie. missie de Amerikaanse oud-president Carter is voor een driedaags bezoek in Cuba. Officieel is het een privébezoek, maar aangenomen wordt dat hij zal proberen de spanningen tussen de VS en Cuba te verminderen. Vandaag heeft Carter onder meer een ontmoeting met president Raúl Castro. Daar zal waarschijnlijk ook de zaak Gross aan de orde komen. De Amerikaan Gross is in Cuba onlangs veroordeeld tot 15 jaar cel. Volgens de Cubaanse justitie heeft hij communicatieapparatuur geleverd aan dissidenten. Die zouden daarmee toegang krijgen tot internet en dat zou de stabiliteit stabiliteit van Cuba in gevaar brengen. Mogelijk gaat Carter vragen om zijn landgenoot op humanitaire gronden vrij te laten. In het Brabantse Dongen heeft de SP-fractie zich uit de gemeenteraad teruggetrokken, omdat ze geen raadsleden kunnen vinden. De huidige SP'ers willen om persoonlijke redenen hun functie niet langer vervullen. De partij heeft gezocht naar vervangers, maar niemand wilde voor de SP zitting nemen in de raad. Ook SP-wethouder Rover stapte op. Hij zag het nut er niet van in om door te gaan zonder fractie. De vier gemeenteraadzetels van de SP in Dongen blijven nu vakant. Het weer, het is helder, op veel plaatsen vriest het licht en lokaal kan een mistbank ontstaan. Overdag vrij zonnig en de maxima liggen tussen 10 graden in het noorden en 15 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. De nacht op 1 met Het Anker. Ja, goedenacht dames en heren. En fijn dat u nog luistert naar De Nacht op 1. We hebben net ons al, eh, nou nee, sorry, twee uur, twee uur eh, met radio eh, achter de rug... waarin we het hadden over, over de grote voorjaarsschoonmaak... en al het andere wat er bij de lente kwam kijken. En dat is toch heerlijk om zo vooruit te blikken. Sommige mensen blikken al helemaal vooruit naar een vakantie in Spanje. Wat maakt die lente toch allemaal bij ons los? De komende anderhalf uur gaan wij lekker naar muziek luisteren. dat is alweer mooi samengesteld door Herbert Codé, onze muzieksamensteller... en ook regelmatig presentator in de Nacht op 1. En wij beginnen met eh, Don't Stop the Dance van Brian Ferry. you, baby. So hold me so tight. Put your arms around me. You made me feel so safe. Then you whisper in my ear that you're here to stay. Dreams can come true. with you. You know you got to have hope. You know you got to be strong. to be Dat was Gabrielle met Dreams. En daarvoor draaiden wij, uh, wat draaiden wij ervoor De December is met Down by the Water. Een ontzettend leuke plaat. En is nog niet zo heel erg oud. 2011 is die uitgekomen, dus uh, afgelopen drie maanden. En Gabrielle is een beetje een bijzonder verhaal. Want uh, wij kennen eigenlijk niet zo eens zo heel veel muziek van haar. We kennen haar ook omdat ze een ooglapje op had. Dat was ook wel bijzonder. maar dit is een... een de debuutsingle van een vrouwelijke artiest... en er is nog nooit eentje zo hoog in de Britse hitlijsten terechtgekomen. Dat zijn toch wel redelijk toonaangevende hitlijsten. Dus dat was Gabrielle met Dreams. Een heerlijke plaat voor in de nacht als je probeert te slapen. En wij gaan nu verder met Katrina and the Waves met Sun Street. message on your telephone. Everybody's wondering what you're doing home. You were starting, and you're missing the party. Can you hear it playing your favorite song? Everybody's singing, but something's wrong. Cause you're missing, cause you're missing. Hey, are you listening? Hey, are you listening? It's no good. It's no good. takes a lifetime. Takes a lifetime. Ooh, it's a short life. It's a short life. Cause Wheel was dat met Stuck in the Middle with You. Een lekkere plaat en die kennen wij misschien ook wel. Ik weet niet of het luisteraars deze kennen. Eh, van de film uh, Reservoir Dogs van Quentin Tarantino. Die man heeft toch wel heel veel mooie oude platen weer onder de aandacht gebracht. En daarvoor draaiden wij ook nog Brandon Heath met It's No Good To Be Alone. En wij gaan verder met Kokomo met A Little Bit Further Away.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 You're pushing your love a little bit further, mm-hmm. a little bit further away. You're pushing your love a little bit further. do. No one but me. And that's all. Connors zijn dit. met 74, 75. En dat is echt wel een behoorlijke hit geweest. Ik denk nou een goede tien jaar geleden inmiddels. En ik weet dat ik zelf zo enthousiast van het nummer word... dat ik ook direct, eh, direct de cd heb gekocht. Eh, en dat is absoluut aan te raden trouwens, dat, eh, dat album. Het album heet Ring. En de band zelf komt uit North Carolina. En wij gaan verder met Francesca Baristelli, So Long. Kiss Me was dat van Sixpence None The Richer. En daarvoor draaiden we Francesca Battistelli en daarvoor Chris Ria. Ik haalde ze even door elkaar. En eh, wij gaan zo verder luisteren naar eh, You Need Me van Anne Murray. cried a tear wiped it dry. I was confused. You cleared my mind. I sold my soul. You bought it. on my own again. You put me high upon a pedestal, so high. Cause I finally found some mad, what's a boy to do? Being in love. wrap round your finger, treat me like a toy. They say you are evil, you got me on a shelf. But I'd work if I just kiss your lips and hell, I love you, babe. And I always have, but all your food makes me so mad. What's a boy to do? Being in love. Desmond Archer was dat met Sleeping Satellite. Een mooie plaat. Hij doet me altijd een beetje denken aan het uitvinden van de lamp die nooit kapot kon gaan van Rutschakot. Maar goed, dat terzijde. En daarvoor draaiden wij ook nog de Pushover Boy Blues van T.D. Lind. En ehm, wij gaan langs de rand ons opmaken voor het Radio 1 van 5 uur.